uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. De medische schulden schakelen geen schuldhulpverlening in. Eén op de vijf huishoudens kampt met forse schulden, maar slechts 2,5% daarvan krijgt hulp. Staat in cijfers van het ministerie van Sociale Zaken. In het rapport wordt gemeenten aanbevolen om de positieve kanten van schuldhulpverlening meer te benadrukken. De familie van de Belgische terreurverdachte Mohamed Abrini roept hem op zich over te geven. Zijn moeder en verloofde geloven niet dat hij een rol speelde bij de aanslagen in Parijs. Abrini werd voor de aanslagen gefilmd bij een tankstation. Hij reed in de auto die later werd gebruikt door de daders en had een van de verdachten in zijn auto. Bij een schietpartij in een abortuskliniek in de Amerikaanse staat Colorado zijn zeker drie doden gevallen. Negen mensen raakten gewond. De schutter hield zich schuil in de kliniek en liet zich na een paar uur arresteren. Zijn motief is nog onbekend. Mensen die jaren hebben gewerkt in dieselrook sterven vaker aan longkanker dan eerder werd aangenomen. Dat blijkt uit een conceptstuk van de Gezondheidsraad dat in handen is van de NOS. In het rapport staat dat een leven lang werken in dieselrook leidt tot zeven extra doden op de 100 werknemers. Tot nu toe gingen onderzoekers uit van één extra dode door longkanker. Het aandeel van Nederland in de wereldeconomie is de afgelopen 35 jaar gehalveerd. Ook de invloed van de EU-landen samen is met bijna de helft afgenomen. De Europese economieën zijn sinds 1980 wel fors gegroeid, maar de groei in China en een aantal andere Aziatische landen lag nog veel hoger. Een Nederlandse drugsbende heeft naar schatting ruim 2 miljard euro binnengehaald door drugs in nepambulances naar Groot-Brittannië te smokkelen. De bende werd in juni betrapt toen een ambulance met ruim 50 miljoen euro aan drugs werd onderschept. De drie mannen zijn in Londen schuldig bevonden. Ze horen later wat voor straf ze krijgen. Het weer vanuit het westen opklaringen.